Kees Groot met het NOS-journaal. Verenigde Staten gaan door met de strijd tegen de islamitische staat... ondanks de onthoofding van journalist James Foley. Dat heeft president Obama gezegd in een reactie op de moord. Volgens hem is de ideologie van IS failliet. In de 21ste eeuw is geen plaats voor een groep als IS, zei hij. Obama sprak niet rechtstreeks over nieuwe bombardementen, maar zei wel door te gaan met wat nodig is om geweld te vervangen door hoop en beschaving. In de video van de onthoofding wordt Foley gedwongen te zeggen dat de aanvallen van de VS op IS tot zijn dood hebben geleid. In de Liberiaanse hoofdstad Monrovia zijn rellen uitgebroken. Dat gebeurde nadat het leger en de oproerpolitie een sloppenwijk afsloten om verspreiding van het dodelijke ebola-virus tegen te gaan. Volgens getuigen zijn militairen en bewoners slaags met elkaar geraakt toen de veiligheidsdiensten toegangswegen naar de wijk blokkeerden. De bewoners wantrouwen de ebola-aanpak van de autoriteiten. Er zijn geruchten dat de regering de wijk van de buitenwereld afsluit... omdat ze daar patiënten uit andere delen van het land wil isoleren. Er zijn opnieuw voetbalsupporters opgepakt voor de ongeregeldheden tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle. Vorige maand arresteerde de politie al 23 ruilschoppers. De afgelopen dagen werden nog eens 17 mannen opgepakt. Van een aantal plaatsen de politie foto's op internet. Bij de wedstrijd in de Kuip gooiden supporters vuurwerk op het veld en werden vernielingen aangericht. Alle railschoppers krijgen van de KNVB een stadionverbod. Zwemster Femke Heemskerk heeft op de EK in Berlijn zilver gehaald. Op de 100 meter vrije slag was alleen de Zweedse Sjöström sneller. Het is al de derde zilveren medaille voor Heemskerk dit toernooi. Het weer, de buigheid neemt af en vannacht daalt de temperatuur tot 6 graden. Morgen opnieuw afwisselend zon en enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden. Na het weekend wordt het warmer, maar het blijft wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.